Je mag tot 10 uur s'avonds naar het terras en thuis mogen vier mensen over de vloer komen. Een avondje dansen zit er nog niet in. De nachtclubs en discotheken gaan nog niet open. En dat geldt ook voor evenementen zoals kermissen, festivals en braderieën. Ook die kunnen nu nog niet. Vanaf 30 juni waarschijnlijk weer wel. Als het goed blijft gaan met de besmettingscijfers... kunnen ook festivals en kermissen dan weer doorgaan. Wel met toegangstesten. Dat de levering van het Janssen-vaccin vertraagd is, heeft niet heel veel invloed op de planning, zei minister Hugo de Jong op de persconferentie. Dat de fabrikant toch minder kan leveren dan gedacht, laat wel een gat vallen. De verwachting is nu dat niet begin, maar half juli iedereen een eerste prik kan hebben gehad. TikTok moet stoppen met verborgen en agressieve reclame gericht op kinderen, zegt de Europese Commissie. Gebruikers van het sociale media-platform worden door influencers verleid om mee te doen aan challenges en andere activiteiten. En daar zitten vaak commerciële belangen achter. Na jaren waren ze weer samen, de vrienden van Friends. Het was tijd voor een lang verwachte reunie. Nu trouwens op tv te zien bij SBS 6. De acteurs waren voor het eerst weer op de set waar de serie werd opgenomen. En ze zagen dat daar alles nog steeds exact op zijn plek stond. What are you guys doing here? Oh my gosh, that's crazy. Oh man. So many so many different episodes are like, you know, Lisa playing guitar up there, Jen and I, our first kiss, like the pilot opening the umbrella. Oh, I mean, come on. En dan nog het weer. Morgen ontstaan vooral landinwaarts stapelwolken. In het noorden kan bewolking vanaf de Noordzee binnendrijven. Op de meeste plekken tussen de 18 en 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Noem het maar op. Gewoon al het lekkers wat met deze te maken heeft. Mijn naam is DJ JK en samen met DJ Dion Sydney is dit twee uur lang See It Sessions. Van Zandvoorts grootste dansvloer. Jij hoorde net de discotheken mogen helaas nog niet open, maar ja. Dan maken wij er gewoon toch een feestje van. Zet hem gewoon lekker wat harder. Twee uur lang See It. Op jouw Steven Zandvoort. Leuk dat je erbij bent. En wagen dansje, hè. music cifrão, tá do cifrão, tá do cifrão. É tão maravilha, é desejo e diversos prazeres. Tá do Cifrão tá tá space, feel the line. Keep it rocking like all the time. Check the bass, feel the line. Keep it rocking like all the time, all the time, all the time, all the time, all the time, like all the time, all the time, all the time, all the time, all the time. Keep it rocking. de tent hier met zijn Dirty House. Weer eens wat anders. Normaal een beetje EDM. Maar als je dit hoort, oh, lekker door. See It Sessions, twee uur lang. De dikste beats op je radio. En het mooie eraan is, we zijn pas net van start gegaan. Gewoon lekker tot 11 uur. DJ Dion Sydney. En vanaf 10 uur, DJ JK in the house. En house is all about. Laat hem hier lekker staan op jouw 106.9. En waar gerust een dansje. Het mag gewoon. Jawel! time. Check the bass, feel the line. Keep it rocking like all the time. Check the bass, feel the line. Keep it rocking like all the time. Check the bass, feel the line. Keep it rocking like all the time, all the time.